1 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Lavrov gezegd tegen zijn Amerikaanse collega Tillerson... kort voordat de twee in Moskou met elkaar in overleg gingen. Volgens Lavrov was de Amerikaanse aanval van vrijdag onwettig. Amerika viel toen een Syrisch vliegveld aan... als reactie op de gifgasaanval van vorige week dinsdag. Het aantal WW-uitkeringen is vorig jaar met 8% gedaald. Het UWV schrijft dat toe aan het herstel van de economie. Daardoor is er ook 700 miljoen euro minder uitgekeerd dan in 2015. In totaal ging het om 5,7 miljard euro. Volgens het UWV profiteert niet iedereen van het herstel. Vooral ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een baan te vinden. Forum voor Democratie heeft de rechtszaak over het Oekraïne-referendum verloren. Partijleider Baudet vindt dat het kabinet eerder had moeten reageren op de uitslag van het referendum. Maar volgens de rechtbank in Den Haag is dat een zaak van de politiek. De ontploffing gisteravond bij de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund was mogelijk een aanslag van radicale moslims. Bij de plek van de aanslag is een brief gevonden. Volgens Duitse media begint hij met de woorden in de naam van Allah. Verder zou er worden verwezen naar, een Duitse, naar Duitse gevechtsvliegtuigen boven IS-gebied in Syrië. En er zou worden gesproken over een dodenlijst met bekende Duitsers. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof de weg vrijgemaakt voor een corruptieonderzoek naar ruim 100 politici. Onder hen zijn acht ministers en tientallen andere toppolitici. De lijst met name is tot stand gekomen na verklaringen van medewerkers van constructiebedrijf Odebrecht. Dat bedrijf staat samen met staatsoliebedrijf Petrobras centraal in een corruptieschandaal dat Brazilië al jaren in zijn greep houdt. Het weer veel bewolking, wat regen, in het zuiden pas regen in de avond. Het wordt 10 graden in de noordelijke provincies, mogelijk 15 in Limburg.